Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Online die Wikipedia is woensdag waarschijnlijk onbereikbaar voor internetters in de Verenigde Staten. Oprichter Jimmy Wales wil met een blackout protesteren tegen een wetsontwerp tegen internetpiraterij. Het wetsontwerp is onder meer bedoeld om diefstal van Amerikaanse werken waar auteursrecht op rust, zoals films en boeken, te bestrijden. Tegen het wetsontwerp is veel protest gerezen. Critici zeggen onder meer dat de wet de vrijheid van meningsuiting bedreigt, omdat verdachte websites snel afgesloten kunnen worden. Het Witte Huis heeft al gedreigd met een veto als de wet wordt aangenomen. Naast Wikipedia dreigen ook andere websites uit protest op zwart te gaan. De steun van gemeenten aan mantelzorgers schiet tekort, dat stelt het Sociaal Cultureel Planbureau. Vooral mantelzorgers die zorgen voor mensen met een verstandelijke handicap of psychische problemen ervaren onvoldoende steun. Het planbureau benadrukt dat zorg voor deze mensen vaak zwaarder is dan bijvoorbeeld de zorg voor ouderen en dat deze mantelzorgers daardoor zwaarder belast zijn. De mantelzorgers zijn verder niet tevreden over de samenwerking met professionele hulpverleners. Ze verwachten van gemeenten meer praktische ondersteuning, zoals hulp bij administratie. Daarnaast willen ze dat hun deskundigheid wordt erkend, al dus het planbureau. De Nationale Recherche heeft in een groot drugsonderzoek vier mannen aangehouden. Ze hielden zich volgens het OM bezig met de productie van synthetische drugs zoals amfetamine. In oktober werden bij doorzoekingen in het zuiden van Nederland 130 kilo cocaïne, 6,5 miljoen euro aan contant geld en acht vuurwapens in beslag genomen. Vorig jaar was er onder meer een inval op een woonwagenkamp in Breda. Op datzelfde kamp kwam in 2010 een jongen van 12 om het leven toen er met automatische wapens werd geschoten. Onder de vier verdachten die nu zijn aangehouden zouden de vader en de broer van de jongen van 12 zitten.